Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koningsdag is op meerdere plekken in het land druk en feestelijk afgetrapt met Koningsnacht. In Utrecht was het zelfs zo druk dat de gemeente mensen opriep om niet meer naar de evenementen in de stad te komen. Ook in Den Haag kwamen veel mensen in oranje kleding naar de binnenstad om feest te vieren. Onder meer aan het Lange Voorhout was het druk. in Amsterdam was er veel belangstelling voor het Koningsnachtkunstwerk in de Jordaan. Tot nu toe zijn er geen grote incidenten geweest bij de feesten in de steden. Oppositiepartijen hebben kritisch gereageerd op de klimaatplannen van het kabinet. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreuger vindt dat het pakket met maatregelen niet overtuigt. Het mist de bezieling die het klimaatbeleid zo keihard nodig heeft, schrijft ze. PVV-leider Wilders spreekt van excessieve en onbetaalbare stikstof- en klimaatmaatregelen. De regering stemde de afgelopen dag in met het klimaatpakket van minister Jetten. Het doel is om daarmee de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Tegen die tijd moeten er minstens 55% minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990. De Turkse president Erdogan heeft zijn campagne voor de presidentsverkiezingen stilgelegd vanwege zijn gezondheid. De optredens van Erdogan van vandaag en morgen zijn geannuleerd, meldt zijn partij. De president werd dinsdagavond onwel tijdens een interview op televisie. De uitzending werd daarom onderbroken. Erdogan zou buikgriep hebben en bleef de afgelopen dag al thuis op advies van zijn artsen. Pater, Pater Gerrit Poels is overleden. De Tilburger bracht tot op hoge leeftijd s'nachts overgebleven brood naar Tilburgers die in armoede leefden. Pater Poels was een begrip in Tilburg en omgeving. Sinds 1990 stapte hij zeven nachten per week op de fiets om brood te brengen naar mensen die het nodig hadden. Dat liet hij vaak achter in een tas aan de deurklink, zodat zijn hulp ongezien bleef. Pater Poels werd 88 jaar. Dan nog het weer. Het is droog en helder. In het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt. En verder kan het plaatselijk mistig zijn.